Visser met het NOS-journaal. In de Amsterdamse zedenzaak is hoofdverdachte Robert M. voorweging. Was 20 jaar en tbs geëist. En wat bekend dat hij 67 zeer jonge kinderen seksueel heeft misbruikt in kinderdagverblijven, in zijn huis en op oppasadressen. Volgens de rechtbank is er een zeer grote kans op herhaling. Zijn echtgenoot, Richard van O., is voordeel tot 6 jaar. Tegen hem was 12 jaar cel geëist. De twee moeten ook schadevergoeding betalen aan de misbruikte kinderen. Van O heeft al laten weten dat hij in hoger beroep gaat. Advocaat van Robert M. wil het vonnis eerst bestuderen. De kans is zeer klein dat de SP na de verkiezingen in een coalitie gaat zitten met GroenLinks. Voorzitter Jan Marijnissen van de SP heeft dat gezegd tijdens een politiek debat in Heerlen. Marijnissen beschouwt GroenLinks niet meer als links nu die partij het vijfpartijenakkoord over de bezuiniging heeft ondertekend. Hij noemde GroenLinks een elitepartij. In het gebied ten noorden van Bologna worden nog steeds naschokken gevoeld. Gisterochtend werd de regio getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. Sinds de aardbeving zijn meer dan 100 naschokken gevoeld. Veel bewoners van het gebied hebben de nacht in de auto doorgebracht omdat ze niet thuis durfden te slapen. De webbrowser Chrome van Google wordt wereldwijd door meer mensen gebruikt dan concurrent Internet Explorer van Microsoft. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse meedienst StatCounter. Het marktaandeel van Chrome is volgens StatCounter gestegen naar 32,8%, terwijl het van Internet Explorer daalde naar 31,9%. Een jaar geleden had Internet Explorer nog ruim twee keer zoveel gebruikers als Chrome. Nederlanders blijven nog altijd relatief trouw aan Internet Explorer. Ruim 45% gebruikt de browser van Microsoft. Het weer, stapelwolken en zon in het oosten en zuidoosten kans op onweersbuien. Morgen zo'n beetje hetzelfde, wolken en zon en smiddags weer wat buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A28 tussen Assen en Groningen.